Ze maken zich op voor een massale demonstratie na het vrijdaggebed. Militairen hebben het plein omsingeld met tanks en panzervoertuigen. Bij de toegangswegen wordt de identiteit gecontroleerd van mensen die het Tahrirplein op willen. De sfeer is nog rustig en er worden nog geen confrontaties gemeld tussen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak. In Cairo is NOS-cameraman Erik Feiten opnieuw het werken onmogelijk gemaakt. en werd bij een wegbesperring in de Egyptische hoofdstad staande gehouden en mocht niet verder. nacht werd Erik Feiten op het vliegveld van Cairo opgepakt. Hij werd in de loop van de dag geblinddoekt door de stad gereden. Pas avonds kwam hij vrij. Anders dan gisteren is er de afgelopen uren wel incidenteel contact geweest met de NOS-cameraman. Het optimisme onder particuliere beleggers is afgelopen maand flink gestegen. De beleggingsbarometer van ING staat op het hoogste niveau sinds juli 2007. Beleggers zijn vooral optimistischer geworden over de economische groei. Ook over de eigen financiële situatie zijn ze redelijk optimistisch. Een derde verwacht de komende tijd nieuw geld naar de beurs te brengen. Door de harde wind is op de A2 bij Amsterdam de aanhanger van een vrachtwagen omgewaaid. De vrachtwagen reed bij knooppunt Holendrecht toen de lege aanhanger werd getroffen door een windvlaag. Door het ongeluk zijn vijf van de zes rijstroken in de richting Utrecht geblokkeerd. De omgewaaide aanhanger staat inmiddels weer rechtop. De rijstroken gaan rond deze tijd weer open. Het weer dan nog. Er staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind en er komen zware windstoten voor. Later vandaag is er in het noordwesten kans op storm en zware windstoten tot bijna 100 km per uur. Temperatuur vandaag rond 9 graden.